Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Daphne Schippers heeft zich geplaatst voor de Olympische finale van de 100 meter. In de halve finale kwam ze tot een tijd van 10,9 seconden. Ze moest in haar race alleen de Jamaicaanse titelverdedigster Fraser Price voorlaten. De finale van de 100 meter bij de vrouwen wordt later vannacht in Rio gelopen. De man die is aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een achtjarig Nederlands meisje op een Franse camping blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn voorarrest met 24 uur verlengd, meldt een Franse krant. De 32-jarige verdachte werd vrijdag opgepakt in Lyon, zo'n 150 kilometer ten noorden van de camping in de Ardèche. Getuigen zouden de man hebben gezien bij de camping. De 130 winkels en de webshop van MS Mode gaan maandag weer open. Donderdag werd de damesmodeketen failliet verklaard en werd het personeel naar huis gestuurd. De curatoren en de Rabobank hebben nu een akkoord gesloten. Het is de bedoeling dat alle 880 medewerkers voorlopig aan het werk blijven. Door de winkels van MS Mode open te houden is de kans op een doorstart groter. De zware overstromingen in de Amerikaanse staat Louisiana hebben tot nu toe drie levens gekost. Hulpverleners hebben zeker duizend mensen uit huizen en auto's gered die bedreigd werden door het hoge water. De gouverneur van Louisiana noemt de watersnood een historische gebeurtenis. In het zuidwesten van de staat wordt gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, nu er nog meer zware regenval op komst is. In Rotterdam heeft rond middernacht een schietpartij plaatsgevonden op straat. Omwonenden hoorden schoten in de buurt van winkelcentrum Zuidplein. De politie heeft hulzen gevonden en op basis van een signalement een verdachte aangehouden. In Geleen werd afgelopen avond vanaf een scooter op een woning geschoten. De dader is nog spoorloos. Het weer, vannacht zijn er wolkenvelden, afgewisseld met wat opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan en het kwik daalt naar een graad of 11.